Een uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuizen die op een nieuwe manier koken voor hun patiënten... hoeven veel minder voedsel weg te gooien, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Bij de oude manier van voedselbereiding wordt ruim 40 weggegooid... en bij de nieuwe manier is dat bijna de helft minder. En daardoor kan een ziekenhuis tot 150.000 euro besparen. Ziekenhuizen in Gelderland bijvoorbeeld koken met diepvriesmaaltijden... waardoor er precies genoeg wordt gekookt voor het aantal patiënten. De ingevroren maaltijden worden bovendien vaak lekkerder gevonden. De vuurwerkbranche wil dat het vuurwerkongeluk van oud jaar, waarbij een man uit Meppel omkwam, tot op de bodem wordt uitgezocht, meldt het AD. De branchevereniging is verbijsterd dat de politie het onderzoek heeft gesloten, omdat er sprake, niet sprake zou zijn van een misdrijf. Het ongeluk gebeurde volgens buren van het 54-jarige slachtoffer met legaal vuurwerk. En de branche wil daarom weten waar en waarom het misging. Het is matig gesteld met de beveiliging van de websites van ziekenhuizen, meldt Trouw. Ruim een kwart had geen beveiligde verbinding. En dat is wel verplicht als het ziekenhuis bezoekers van de site vraagt om persoonlijke gegevens in te vullen. Onder de slecht beveiligde ziekenhuizen zijn grote instellingen zoals het OLVG West in Amsterdam en het Sint-Antonius in Utrecht een omgeving. Het is niet duidelijk of de slechte beveiliging ook tot lekken heeft geleid. De moeder van het meisje dat twee jaar geleden in Suriname seks had met de Haagse rappers van Strictly Family Business, heeft die politieaangifte tegen de bandleden ingetrokken. Vorige week werden drie leden van de band in opgepakt in Paramaribo in verband met deze zaak. Naar verluid is de moeder geschrokken van de commotie. Het meisje heeft laten weten dat ze vrijwillig seks had met de rappers en dat ze hoopt dat alles stil wordt gezet. Dat is nog maar de vraag, want de seks met het destijds 15-jarige meisje is ook zonder aangifte strafbaar. Het weer. Het blijft bijna overal de hele dag licht vriezen. Er is eerst nog vrij veel zon. Later neemt de bewolking toe en is er kans op sneeuw en ijzel.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 So you won't do the same. you are find cold and lonely. No, no. Baby, how could you ever believe that another could replace oh, yeah. me? But when you're down and you're down with me, and you're thinking how you might be coming back to me.